12 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. De ministerie van Financiën geeft ingehuurde deskundigen de schuld van een miljarden tegenvallen bij de nationalisatie van ABN AMRO. Volgens ambtenaar Ter Haar hebben de deskundigen van de bank Lazar niet alles meegeteld toen ze moesten uitrekenen wat ABN AMRO waard was. Dat kostte de Nederlandse staat miljarden euro's. Ter Haar is een van de getuigen die vandaag worden verhoord door de commissie De Wit. Woensdag bleek dat er veel misverstanden waren over wat nu precies bekend was en wat wel en niet moest worden meegerekend. Rond deze tijd begint de commissie met het verhoor van oud-president Welling van de Nederlandse Bank. Bij een zelfmoordaanslag in Bagdad zijn opnieuw veel doden gevallen. In een Sjiitische wijk van de Iraakse hoofdstad kwamen zeker 28 mensen om het leven. Vele tientallen mensen raakten gewond. De bom ging af op een plek waar rouwenden bijeen waren gekomen voor de begrafenis van een man die een dag eerder bij een aanslag was gedood. Het geweld in Irak is de afgelopen week opgeleid na het vertrek van de laatste Amerikaanse militairen uit het land. Er zijn sinds het begin van het jaar zeker 200 mensen bij geweld omgekomen, vooral Sjiïtische pelgrims en Iraakse militairen en politiemensen. De werkloosheid in Spanje is opgelopen tot ruim boven de 5 miljoen. Volgens officiële cijfers zit nu 22,8% van de Spanjaarden zonder werk. En dat komt neer op 5,3 miljoen mensen. Het is een forse stijging vergeleken met een kwartaal eerder. Toen waren er 4,9 miljoen werklozen. De werkloosheid in Spanje is in 17 jaar niet zo hoog geweest. Nergens anders in de Europese Unie hebben zoveel mensen geen baan. Het weer volop zon, later in het westen kans op een bui. Het wordt 4 tot 7 graden. Morgen in het zuiden en zuidwesten eerst nog wat regen, later droog en zonnige periode. Het wordt dan een graad of 5. Vanaf zondag droog en koud. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A16 tussen Rotterdam en de Belgische grens. En op de A20 tussen Maasdijk en Rotterdam.